Er hoefde veel minder geld opzij te worden gezet voor slechte leningen die niet worden terugbetaald. ABN AMRO denkt dat het economisch herstel in de rest van het jaar doorzet. De bank ziet verder dat er veel meer concurrentie komt op de hypotheekmarkt. In januari zijn er meer woningen verkocht dan in dezelfde maand vorig jaar. Er werden bij 12.000 woningen, bijna 12.000 woningen verkocht, ruim een kwart meer dan een jaar eerder. Dat heeft het kadaster bekendgemaakt. Met is dus het aantal verkopen bijna de helft lager dan in december. Maar toen registreerde het kadaster extreem veel verkochte woningen. Vrijstaande woningen stijgen het meest, hoekwoningen het minst. De provincie Utrecht was de sterkste groeier. Ruim 40.000 mensen hebben een petitie ondertekend... waarin staat dat kinderombudsman Mark Dullaert na 1 april moet aanblijven. Dat heeft de initiatiefnemer bekendgemaakt in het NOS Radio 1-journaal. De petitie wordt vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer. Op 1 april loopt de ambtstermijn van Dullaert af en zijn contract wordt niet verlengd. De initiatiefnemers vinden dat hij een tweede termijn aangeboden moet krijgen... omdat hij zijn werk goed gedaan heeft. De koepelorganisatie van notarissen vindt het onnodig dat trouwen onder huwelijkse voorwaarden de wettelijke standaard wordt. De Tweede Kamer stemt vandaag waarschijnlijk in met die wetswijziging. Nu is trouwen in gemeenschap van goederen nog de standaardregeling in de wet. De notarissen denken dat mensen straks veel moeten gaan bijhouden over hun bezittingen en vermogen, terwijl er nu geen probleem is met de huidige wet. Het weer, het wordt opnieuw zonnig vandaag. De temperatuur loopt op naar een graad of vier. Morgen meer bewolking en s'avonds kans op regen in het noordwesten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Files nog op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden 5 kilometer. Na een ongeluk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Waardenburg 5 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. A4 Rotterdam richting Amsterdam bij Roelofarensveen 4 en bij knooppunt Battenverdorp 7 kilometer. De A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Battenverdorp 7 kilometer. Vertraging is daar bijna een kwartier. A12 Den Haag richting Utrecht bij Woerden 3 kilometer.